De aanleg van windparken op zee en de snelle groei van zonnestroom... zal de elektriciteit de komende jaren snel groener maken. Naar verwachting is in 2025 de helft van alle stroom duurzaam. Minister Kamp van Economische Zaken noemt de resultaten bemoedigend. De politie heeft opnieuw een verdachte gearresteerd na de mislukte poging om in Roermond met een helikopter een gevangene te bevrijden. De OM wil niet zeggen wat zijn rol was. Er zitten nu vier mensen vast. De gevangene die vorige week bevrijd moest worden is vermoedelijk Benahouf A. Hij is een belangrijke figuur in de oorlog tussen criminelen van Marokkaanse afkomst in Amsterdam. Zijn handlangers wilden een helikopter kapen om hem te bevrijden, maar de recherche in Amsterdam kwam achter die plannen. De Limburgse politie heeft voetbalsupporters van VVV Venlo... die zich bij de wedstrijd tegen PSV zondag hebben misdragen... opgedragen zich te melden. Op beelden van Omroep Brabant is te zien en te horen dat ze apengeluiden... en racistische opmerkingen maakten tegen donkere spelers van PSV. Na afloop van de wedstrijd werden de spelers van de Eindhovense club uitgescholden door een handvol fans van VVV. De politie weet inmiddels wie het zijn. Het OM eist acht jaar cel tegen een man uit Rotterdam... wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag. Bij hem thuis werd eind vorig jaar een automatisch wapen... met panzerdoorborende munitie gevonden... en ook een grote hoeveelheid illegale vuurwerkbommen. Op een harde schijf vond de politie bijna 300 filmpjes van IS... met beelden van executies en in afgeluisterde gesprekken had de verdachte het over bomaanslagen en over een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. Het weer droog en periode met zon. Het is 18 tot 22 graden. Morgen regen en veel wind. Smiddags wordt het wat droger en dan wordt het 15 graden. Het weekend is wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Eh, die stem die klinkt anders dan normaal. En dat is volkomen correct en juist. Want die stem is namelijk, net als zijn eigenaar, zwaar verkouden. Maar de muziek die gaat daar niet onder lijden. We beginnen zo meteen met de Rolling Stones en Jumpin' Jack Flash. En daarna Peter Gabriel met Sledgehammer. Veel plezier de komende twee uur. 1986 was dit eh, Sledgehammer van Peter Gabriel. En daarvoor hadden we natuurlijk de Rolling Stones met Jumpin' Jack Flash uit 1968. En dan is het eh, normaal gesproken de bedoeling dat we wat eh, rustiger aan gaan doen bij het derde nummer. En ook vandaag is dat zo. het wordt een instrumentaaltje van een Nederlandse band, ZZ en de Maskers... met in de hoofdrol Jan de Hond. Hier zijn ze uit 63 met La Comparsa. van Nederlandse bodem, ZZ en de Maskers en La Comparsa. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, de Engelse top 40 van 19 eh, oktober 1967. Twee nieuwe binnenkomers, allebei in de lagere regionen, maar ze zijn allebei geëindigd in de top 10. Op nummer 39 vinden we Stevie Wonder en I Was Made to Lover. op 39, Stevie Wonder and I Was Made to Love Her, En we hebben maar twee nieuwe binnenkomers, dus de volgende... Dat is, meteen de klapper van de week. De klapper van de week! Op nummer 37, eh, Eric Burden en San Francisco Knights. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco. who may not know it, but they are beautiful, and so is their city.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 Zou ik nou de Nederlandstalige versie van Heb je even voor mij van Mick Jagger... zou, eh, zou ik die willen draaien? Of eh, zal ik het toch maar bij <laughs> de originele Jagger houden? Nou, dat heb ik dan maar gedaan. Let's Work van zijn LP uit 1987. Primitive Cool. En dat was uiteraard Mick Jagger. En dan zijn we toe aan de tip van Willem en die komt uit 1958. Ehm, we hebben in 1985 hebben we de Honey Drippers gehoord... Met als zanger Robert Plant met dit nummer. En al eerder een uitvoering van Del Shannon kunnen beluisteren. Maar de originele van eh, The Sea of Love werd eh, in 1958 gemaakt door Phil Phillips en de Twilights. Die van de Honey Drippers is professioneel en heel erg fraai, maar mist de sfeer van Phil Phillips en de Twilights. The Sea of Love, de tip van Willem. misery, but of that we'll have none, because we know of one that's always lots of fun. Ha-ha. And this one's name is Jollity. Believe me, folks, it's great, for everything sings out to us as we go through the gate. All the little pigs, they grunt and howl, the cats meow, the dogs bow wow, everybody makes a row down on Jollity Farm. the little pigs, they grunt and howl. Grunt, howl, grunt, howl. The cats meow. Meow, meow. The dogs bow wow. Ruff, ruff, ruff, ruff. Everybody makes a round down on Jollity Farm. All the little birds go tweet, tweet, tweet. The lambs all bleat and shake their feet. Everything's a perfect treat down on Jollity Farm. Regular as habit the cocks begin to crow, and the old buck rabbit sings, Stop it up your jumper, vododeo. All the little ducks go quack, quack, quack. The cows all moo, the bull does too. Everyone says, How do you do, down on Jollity Farm? De Bonzendag Duda Band en Jollity Farm van het eh, album Gorilla uit 1967. Heerlijk. Eh, in 1982 eh, bracht de Steve Miller Band ook weer een nummer uit. En dat heette Abracadabra. 1982 was dit eh, de Steve Miller Band en Abra Cadabra. En eh, vlak voordat ik hierheen kwam... heb ik nog een eh, verzoekje gehad of ik een plaat wilde draaien van Foreigner uit 1977. Verzoekje kwam van Harmon Oostra uit Munnikenburen. ik heb hem er even tussen gezet en <laughs> hier komt hij dus. Hier is Cold as Ice voor Harmon van Foreigner. Speciaal voor Harmon Oostra was dit eh, de groep Foreigner uit 1977 met Cold as Ice. En dan gaan we nu luisteren naar Barry Biggs. Hier is Love Come Down. Love Come Down uit 1983. Dan gaan we nu naar een eh, nummer uit 1964. Het werd geschreven in 1956 door John Lee Hooker... en in 1964 uitgevoerd door The Animals. Hier is Dimples. Nick Lowe en his cowboy outfit was dit eh, Nick Lowe met Havenboy en Havenman uit 1984. We gaan 30 eh, jaar eh, terug in de tijd, vanaf 1984 in ieder geval. We gaan naar de jaren 50 en we gaan luisteren naar een dame met de naam Margie Rayburn. Nooit van gehoord, maar ze had een hele grote hit in Amerika met I'm Available. Well, I'm available to hold you tight. I'm available for Saturday night. I'm available and willing, it's true. Available to fall in love with you. Well, I'm available to take a chance. I'm available to start a new romance. I'll be agreeable. Cause I'm hoping you will be available. nog eens niet haar enige top 10 hit. Deze I'm Available uit 1957. Hiervoor was ze namelijk lid van de Sunny Siders En met die groep had ze ook nog een top 10 hit met Hey Mr. Banjo. Wij gaan naar een top 100 hit luisteren uit het jaar 19... weg naar 68. Dat is hem. Hier zijn de Tremolo's, My Little Lady. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. up in the morning without a single warning. Before I finish yawning, she's there. I think about my baby 1968. De Tremolos met My Little Lady. En dan zijn we toen aan de laatste vocalen voor het nieuws en eh, de berichten. Hier zijn eh, ABBA met Honey Honey. Tot zometeen. 6,9. Straks meer.